Mariette Krol met het NOS-journaal. Verkeer van de Amerikaanse stad Chicago lamlegde is aangestoken uit wraak tegen, jegens de Amerikaanse overheid. Dat blijkt uit de Facebookpagina van de man die is aangehouden voor de brandstichting. De man, de 36-jarige Brian Howard, werkte op de luchthaven. hij noemt op Facebook Amerikaanse ambtenaren lui en nutteloos en verwerpt de immorele en onethische daden van de Verenigde Staten. Geen wonder dat we worden gehaat door terroristen en derde wereldlanden, schrijft hij. Door de brand in de toren van de luchtverkeersleiding van Chicago O'Hare liepen duizenden reizigers grote vertraging op. Terreurorganisatie Al-Nusra dreigt met aanslagen tegen de VS en landen die meewerken aan de luchtaanvallen op Syrië. Volgens Al-Nusra voeren de landen een oorlog tegen de islam. In een audioboodschap zegt de terroristische organisatie dat jihadisten over de hele wereld aanslagen zullen plegen als vergelding. De VS en vijf Arabische landen begonnen dinsdag met luchtaanvallen op Syrië. Een van die landen, Saoedi-Arabië, wil dat de aanvallen op terroristische organisaties doorgaan totdat die allemaal zijn vernietigd. De Saoedische minister Faisal van Buitenlandse Zaken zei dat de strijd in het Midden-Oosten nog jaren gaat duren. Hij wil met andere landen bespreken hoe ze die strijd moeten voeren. In de Meern bij Utrecht is rond middernacht een schietpartij geweest. Niemand is gewond geraakt, maar de politie heeft negen mensen aangehouden. Ooggetuigen melden dat ze verschillende mensen achter een man hebben aanzien rennen. Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk hoeveel mensen hebben geschoten en waarom dat is gebeurd. Dan nog het weer. De komende ochtend eerst wat nevel en mist, maar daarna gaat de zon schijnen en het wordt warm.